regels overtreden worden strafbaar. Burgers krijgen het recht om vergeten te worden, zoals het in Brussel wordt genoemd. Alles wat ze op sites zoals Hives en Facebook publiceren, ook op foto's, moet kunnen worden verwijderd. Verder moeten datalekken, waarbij privacygevoelige gegevens op straat terechtkomen, worden gemeld. Bedrijven die zich niet aan de regels houden kunnen een boete krijgen tot 2% van hun jaarlijkse omzet. Het Europees Parlement moet het voorstel nog goedkeuren. Het is de bedoeling dat de regels voor alle EU-lidstaten gaan gelden. Een inspecteur van het politiekorps Brabant-Noord is ontslagen. De man van 58 was een tijdlang hulpofficier van justitie, was helemaal niet bevoegd voor die functie. Twee jaar geleden kwam aan het licht dat hij een certificaat had vervalst. Het korps Brabant-Noord verwijt de inspecteur daarom zeer ernstig plichtsverzuim. Op een school in Helmond is een jongen van 13 ernstig gewond geraakt. Een medescholier gooide tijdens een ruzie een schaar naar zijn hoofd. Een jongen van 14 die de schaar zou hebben gegooid is aangehouden. Omdat hij minderjarig is, zit hij in afwachting van het onderzoek thuis. Tennisser Novak Djokovic staat in de halve finale van de Australian Open. De Serviër versloeg de Spanjaard David Ferrer in drie sets 6-4, 7-6 en 6-1. In de halve finale ontmoet Djokovic vrijdag de schot Andy Murray. De andere halve finale gaat tussen Roger Federer en Rafael Nadal. dat betekent dat de vier best geplaatste spelers hun plaatsing allemaal hebben waargemaakt. Dan nog het weer. Van het westen uit wat regen of motregen. In het oosten en noordoosten droog. Het is 4 tot 7 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een graad of 6.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 Ehm, de original soundtrack and more. Een 3 LP set. En eh, ik had het eh, vorige week al gezegd. We, gaan, eh, we zouden het vandaag doen. En de komende twee, zeker twee à drie weken doen we, gaan we nog meer van dit soort leuke document, documenten doen. Ehm, volgende week No Nukes. We hebben ook nog het Concert voor Bangladesh van George Harrison en aanverwante artikelen. Dat gaan we ook nog doen. Eh, kortom, de komende drie weken gaan we een beetje ons bezighouden met deze legendarische popfestivals. Die eh, model stonden voor vele festivals die nu nog steeds plaatsvinden. Dit was uiteraard wat u hoorde. De Crowd Rain Chant was een mooi vervolg op eh, waar we de vorige uur mee afsloten. Dat die stortbui uitbarstte na, na Joe Cocker. En... U hoorde dus hierna het vervolg erop. De crowd rain chant. Die mensen die dus met allerlei blikjes en allerlei instrumentjes. Eh, no rain, no rain, no rain stonden te, eh, en, en daarna begonnen zingen. Dat, en dat ging natuurlijk heel leuk over in Carlos Santana. Oftewel Santana met het prachtige Soul Sacrifice. Van zijn allereerste album. Wat hij in 1969 uitbracht. En eh, wat het begin zou zijn voor een hele lange en goede carrière. Want eh, Carlos doet het nog steeds. En is nog steeds even fantastisch bezig met zijn gitaar. Dus Soul Sacrifice. Dat was de titel van dit fantastische nummer met die, met die giga drum solo erin. Ehm, het, het Woodstock Festival werd gegeven op een weiland van de melkveehouder Max Jesker En die Max Jesker die klonk ongeveer zo. Luistert u maar. On whose farm we are, Mr. Max Jasger. I'm a farmer. I don't know how to speak to 20 people at one time, let alone a crowd like this. This is the law. something to the world that a half a million kids can get together and have three days of fun and music and have nothing but fun and music. And I got pleasure for Boom, Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. to do? What would you like to do? is sing a song together and see what usually happens. If you get a group of people that might sing and for some that it might be old-fashioned, but you must dig that it is not a fashion in the first place. It is a feeling. If it was good in the past, it's still good. We would like to sing a song called Higher, and if we can get everybody to join in, we'd appreciate it. Everybody's music came on nothing will do you no harm. Still again, some people feel that they shouldn't. Because there are situations where you need approval to get in on something that could do you some good. Yeah. If you throw the peace sign up and say hi, get everybody to do it. There's a whole lot of people here, and a whole lot of people might not want to do it because they can somehow get around it and feel that there are enough people to make up for it. And on and on, etc., etc. Wow. We're going to try higher again to get everybody enjoying it in the future. Do you know how? Wanna think it higher? higher! Way up on the hill, it's that one, y'all. Wanna dig it higher? Higher! En, we nou zijn we weer een kwartier verder. <laughs> Ja. Nou ja, ik heb nieuws voor je. De volgende ook. <laughs> ik heb nieuws voor je. De volgende twee nummers duren ook een kwartier. Dus eh, wat dat betreft... Ja, we zijn bezig met eh, Woodstock. En ja, dat zal misschien niet iedereen mooi vinden. Ja, kan ik ook niks aan doen. Maar het is wel een, eh, een document. En het is een eh, legendarisch hoogtepunt in de popmuziek natuurlijk. Want het, nogmaals, het is eigenlijk de moeder van, van alle daarna gekomen popfestivals. Ik noem Kralingse Bos, ik noem Pinkpop. al dat soort festivals. Dat dat, eh, dat heeft toch eigenlijk een beetje... Het zijn allemaal spin-offs van, van dit festival. Het is echt het grootste festival nog steeds. Ehm, want er is nog nooit daarna een festival geweest waar zoveel mensen bij elkaar geweest zijn. En eh, als je ook de artiesten ziet die erop traden. Het was echt gigantisch. Niet, lang niet al die artiesten staan op de plaat. Waarschijnlijk ook om, vanwege het feit dat hun platenmaatschappij daar geen toestemming voor gaf. Dat, dat is natuurlijk eh, wel degelijk. Want het is natuurlijk een LP uitgebracht door Atlantic in de tijd. Ja, en al die platenmaatschappijen van al die verschillende artiesten moesten natuurlijk dan toestemming geven of eh, hun opnames wel op die plaat mochten worden gebruikt. En het kan me natuurlijk best voorstellen dat er heel veel artiesten uh, gezegd hebben van eh, dat doen we niet. Of de platenmaatschappij. Valt natuurlijk omdat, ja, eh, dat is ook weer logisch. De geluidskwaliteit en de, op niet al het best is. En dat is natuurlijk ook logisch als je de omstandigheden bekeek waarin ze toen moesten werken. Eh, PA's en zo, public address systems of geluidssystemen zoals we die vandaag de dag hebben, die bestonden het gewoon nog niet. dat was er allemaal niet. Dat is pas veel later gekomen. En zodoende. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Het is even goed geweldig dat eh, de, de mensen van die mobiele studio die dit opgenomen hebben, die hebben natuurlijk toch wel een monsterklus verricht. Zoals ik al zei, er is... Uh, er is uh, geloof ik 19 uur opgenomen of zo. Of misschien nog wel veel meer. En uh, dat is al heel wat. En het is, eh, het is gedaan op acht sporen. Dat wil zeggen, eh, nou ja, mensen die een beetje van de studiotechniek weten... betekent dat dus eigenlijk dat je acht opnametjes over elkaar kunt maken. Tegenwoordig eh, kun je dat wel 40, 50, 60 keer doen. Maar dat kon toen natuurlijk nog niet. En uh, er zijn 64 banden voor gebruikt. 64 achtsporenbanden. Die zijn dus gebruikt om dit allemaal vast te leggen. Nou, um, je moet ervan houden, dat, is, ben ik, dat ben ik me heel veel bewust. Maar ik vind het toch wel eens leuk dat je ook in zo'n vinyljaren zo'n document kunt laten horen. En het volgende wat u nu gaat horen, ja, sorry als je er niet van houdt, jammer dan. Maar wat je nu gaat horen is toch wel een, het een van de hoogtepunten van het Woodstock Festival. De man is helaas veel te vroeg eh, overleden in een uh, Parijse, nee, eh, in een Londense hotelkamer. Het was een legendarische gitarist. En dat zul je nu ook weer horen. Ehm, hij is echt een, een stijlicoon geweest voor heel veel gitaristen na hem. En niemand heeft eigenlijk toch eh, het, het, het spel van deze man, van Jimi Hendrix dus, over, eh, overtroffen. Of zelfs maar geëvenaard. Want het was een gigant. En dat kun je vooral horen aan de manier. We gaan twee stukken draaien. Duurt bij elkaar 12 minuten. Ja, het spijt me voor je. Als je er niet van houdt. Maar... Eh, eh, we gaan twee stukken draaien achter elkaar. En dat zijn allebei documenten. Luistert u maar eens. De eerste is een solo-stuk van Hendrix. Waarin hij het Amerikaanse volkslied even aanpakt. En als je hoort wat hij allemaal flikt op die gitaar, dan is het een complete <laughs> Vietnamoorlog. En zo was het ook bedoeld door hem. Het was voor hem ook een aanklacht eh, tegen die Amerikaanse oorlog oorlogszucht, zou ik maar zeggen, in Vietnam. En daarom eh, hoor je ook dat hij echt een oorlog aan het voeren is met zijn gitaar. Dat fantastisch gedaan. De Star Spangled Banner van eh, Jimi Hendrix dus. En die gaat over in eh, Purple Haze en een improvisatie. Dames en heren, mocht u van houden, geniet dan. Want dit is uniek. Jimi Hendrix Experience met de Star Spangled Banner. Ladies and gentlemen, the Paul Butterfield Blues Band. Back again. You can leave if you want to. We're just jamming. That's all. You can leave or you can clap. Thanks. This guy was dit wel even de ultieme 12 minuten, denk ik. Dat nog eens een keer terugblikken op zijn eh, legendarische optreden wat hij deed tijdens eh, Woodstock. En waarin eh, waar hij nog maar eens bewees toen de tijd zeker tot een van de beste gitaristen ter wereld genoemd te mogen worden. Zeker ook qua inventiviteit. dat verhaal van die Star Spangled Banner, dat is hem overigens in Amerika niet zo erg in dank afgenomen. Want het is natuurlijk wel hun volkslied wat hier even op nogal grove wijze werd aangepakt. Goed. Ehm, ik weet niet of het eh, precies gaat lukken. Maar het laatste nummer. En dat vind ik wel. Dat is eigenlijk een beetje de uitsmijter. En dan ben ik ervan van overtuigd. Dat we nog lang niet alles hebben laten horen. Dat kan ook niet. Maar het leuke is dat het een, natuurlijk echt een popfestival was. En eh, dat er dus gewoon op de LP integrale lange versies van nummers staan. Niet hele optredens. Want van elke artiest, nou van de artiesten, sommige artiesten zijn dus gewoon één of twee nummers uit hun set op deze plaat gezet. Ten Years After was een eh, Engelse bluesband. En... Uh, die ehm, daar ook plotseling eh, stonden tijdens eh, dit festival. Die ook wel eh, dat nummer al een keer in een studioversie hebben opgenomen. Maar toen <laughs> niet zo lang als deze versie. Maar het is rock'n'roll zoals rock'n'roll moet zijn. Puur swingend, ruig. Uh, allerlei, er gaan ook allerlei dingen mis. Maakt allemaal niks uit. Dat hoorde je hier ook. Af en toe zo'n brommende versterker en zo. Ach, dat kon toen allemaal nog. We gaan luisteren naar Ten Years After. En dat, eh, nogmaals, het swingt als een trein. Het is ongelooflijk. Met, uh, heet die man nou Elvin Lee op gitaar. Eh, ook weer een gigant. En ja, luistert u maar. Ga swingen. Doe maar wat. Kan ons het schelen. Geniet van de Woodstock sfeer. In Going Home by Helicopter. Ten Years After. Oké, okay, oké. Okay. Okay, people, we got a times. Okay. On the front page, you have on the left a very big aerial photo of a huge mass of people, which are you. And it says, Music was the magic for throngs at Woodstock Music and Art Fair. Towers near the stage hold loudspeakers. 300,000 at Folk Rock Fair camp out in the sea of mud. <laughs> dig it, dig it. Wait a second, wait a second, I'm doing this. Bethel, New York, August 16th. Despite massive traffic jams, drenching thunderstorms, shortages of food, water, medical facilities, about 300,000 pe young people swarmed over this rural area today for the Woodstock Music and Art Fair. The prospect of drugs and the excitement of making the scene, the young people came in droves, camping in the woods, <laughs> romping in the mud, talking, smoking, and listening to wailing music quote, participants well behaved, the crowd, which camped on the 600 acre farm of Max Yazger near him for the past two days, was, cheering it for us, people, was well behaved according to both the sponsors and the police, even though about 75 persons in the area were arrested mostly on possessing narcotics. Mmm, bummer, bummer. it says other things here, man, like our shortages of water, how uh, cars are lined up for about 20 miles, and huge, huge traffic jams, and all this other good shit. All in all, man, it says that you've been pretty groovy, man, and you've been doing a groovy scene out here. And we gotta thank you for it. You're being very beautiful. You're making this show. Yeah, give this man back his paper, please. He wants his paper. This cat over there we're going to break for a while at about 1 o'clock. Give everybody a chance to get a little bit of a cat nap. The roads are fairly clear now, so if any of you decided that you've had enough music and you're getting a little tired, yeah, there may be one or two. You can get buses out of Monticello. Everything's cool. Everything's very cool all the way around. The thing called I'm going home by helicopter. you see my wife, Baby, don't go. Baby, don't go. Baby, don't go. Baby, don't go. Baby, don't go. Man, you hate me so. I love my baby. With red dress on. I love my baby. With red dress on. I'm gonna stick it all out, darling. I'm gonna have my fun. Oh, baby, I love that way you walk. Yeah. One more month too far to show. Need to get around and that go, cat, go, go. Step on my blue suede shoe. Back into the family on my blue suede shoe. Back that up, down fried. When she's by my bed that night. Well, love will be my love when walk to me go. How oh, long? Oh yeah. Whoa yeah. Ooh, baby, I love that way you walk. How how how how how how how how. I'll shoot you right now. Knock you up your feet. Oh baby. I got a crazy. yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. I love you, baby. God, that knows I do. I love you, baby. like God knows I do. Take your love and baby one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, baby, baby, baby. yeah, Yeah, yeah. Ouais, tout bien, bim, bam, bim, one more time. Yeah, yeah, là, oh, home. I go home, oh, oh. I go home. Whoa. Oh, dip, my, bim, my, dip, my, one more time. Yeah, yeah, I home. see my baby. ik go home, see my baby, baby, baby. baby, I play the blues for you. Baby! love my baby so. boy I love my baby, love my baby so. She my baby, I'm never gonna let her go with Cause I'm going home. I'm going home. I'm going home. Yeah, Well, come my baby, I feel so good to you. Well, I on. Yeah, I love you, baby. With your red dress on. I love you, baby. Huh? With your red dress on. Baby, I love you so. do da do da do da da do da da do da da yeah. Ooh. ooh, Love you feel that love I want more time. I go home. I go home. I go home. Get home. Get home, baby. Look out, baby, I'm coming to get you one more time. terug naar huis. I'm going home. Ja. Nou, pas op de titel, toch? We gaan naar huis. Pas op de titel? Ja, eigenlijk wel. Ja. Heb het expres zo uitgezocht. Ja, natuurlijk. <laughs> Ik vond het een mooie Ik ook. Nou, uh, sorry voor alle mensen die niet terugblik op het eh, legendarische Woodstock Festival. Dat werd gehouden op 15, 16 en 17 augustus 1969 in Bethel. Bij Bethel in de staat New York in Amerika op het, landgoed, op het weiland van uh, Max Jasker. Nou, we hopen dat, eh, de mensen die, dat er toch nog mensen zijn die ervan genoten hebben. Wij, Maurice en ik in ieder geval wel. Wij hebben lekker zitten swingen in de studio. En eh, volgende week eh, gaan we een ander festival doen. Volgende week gaan we ons bezighouden met het festival No Nukes. En dat is aanmerkelijk rustiger hoor, dat kan ik u vast verzekeren. Daar zitten hele mooie dingen. Ook weer Crosby, Stills, Nash Young, James Taylor zit erbij. Eh, Bonnie Raitt zit er onder andere bij. En nog veel meer uh, vrijs. Dat dus volgende week. No Nukes gaan we dan doen, dat festival. En de week daarop doen we het concert voor, Bangladesh van George Harrison. En daarna hebben we ook nog misschien de concert voor Kampuchea van Paul McCartney. Ook dat is leuk om nog eens aan te horen. En eh, ik, hè? ik zeg bedankt Ruud. Ja, ik ook. En de luisteraars ook die er nog zijn. Ja. En eh, tot volgende week. Tot volgende week dan maar.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 De Tweede Kamer wil de voetbalwet aanscherpen. Zo wil een meerderheid van de Tweede Kamer dat de overheid een stadionverbod kan opleggen van maximaal een jaar. Nu is dat drie maanden. Verder zou het verbod niet beperkt moeten blijven tot één stadion of één gemeente, maar moet het gelden voor alle stadions in Nederland.